Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam gaat een proef doen met het in tweeën splitsen van strafzaken. In het eerste gedeelte spreken rechters zich uit over de schuldvraag. In het tweede deel gaat het over de hoogte van de straf. De bedoeling is dat slachtoffers in dit experiment pas mogen spreken in de tweede fase, wanneer dus al vaststaat dat de verdachte schuldig is. Nu doen slachtoffers hun verhaal terwijl de rechtbank zich nog over de schuldvraag moet buigen. Volgens de Raad voor de Rechtspraak ervaren slachtoffers de houding van rechters daardoor vaak als afstandelijk, omdat rechters dan nog het principe hanteren dat een verdachte onschuldig is totdat het tegendeel is bewezen. In Amsterdam is het proces begonnen tegen verslavingsdeskundige Keith Bakker. Hij wordt verdacht van verkrachting van vrouwen en meisjes die hij behandelde in zijn afkikkliniek. Ook zou hij ontucht hebben gepleegd met twee minderjarigen en zou hij enkele van zijn cliënten met geweld hebben bedreigd. De 51-jarige Bakker zit sinds april vorig jaar in voorarrest. Hij ontkent de beschuldigingen, maar geeft wel toe dat hij in twee gevallen te ver is gegaan. Ajax-supporters van de F-site hebben de overleden Carlo Picorni herdacht met een pagina groot in memoriam in de Telegraaf. Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat de omkwam, voetbalsupporter omkwam tijdens een georganiseerde vechtpartij in een weiland bij Beverwijk. Honderden Ajax en Feyenoord hooligans gingen toen met elkaar op de vuist. Picorni stierf aan hersenletsel door de klappen die hij toen opliep. Een 21-jarige Feyenoord supporter werd schuldig bevonden aan zijn dood. Hockeyers Steun de Nooier en Take Takema keren weer terug bij het Nederlandse elftal. De twee top-internationals sluiten zich binnenkort aan bij de trainingsgroep die zich voorbereidt op de Olympische Spelen. De oudgedienden werden begin dit jaar door bondscoach Van As uit de selectie gezet. Hij wilde zo ruimte creëren om andere spelers te laten groeien. Dan nog het weer, volop zon, middagtemperatuur 13 graden op de Wadden tot 19 graden in het binnenland. Dit was het... Dit is Wijnald Zwaan bij de ANB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 3. Dat kwam door een aanrijding, maar de rijstroken zijn daar weer vrij.